Volgens het kabinet zat Iran vrijwel zeker achter de moord in Nederland op twee mensen met een Iraanse achtergrond. En volgens de EU is Iran ook betrokken bij vereidelde aanslagen in Denemarken en Frankrijk. De EU heeft onder meer sancties opgelegd aan het Iraanse ministerie van Inlichtingen en Veiligheid. Bergers hebben bij Lauwersoog twee losgeslagen containers vanuit zee de haven ingesleept. Die waren overboord gevallen van het vrachtschip MSC Zoe. De storm neemt in kracht af en als het water zakt wordt duidelijk of er opnieuw veel rommel uit containers aanspoelt. Op veel plaatsen kwam het water minder hoog dan aanvankelijk werd gedacht. Geldtransportbedrijf voor winkels Secure Cash is toch failliet verklaard. Vorige week weigerde de rechter nog het faillissement uit te spreken. Secure Cash zou toen nog voldoende geld in kas hebben gehad om zijn schuldeisers te betalen. Maar nu heeft de rechter toch het faillissement uitgesproken. Hoe dat kan is nog onbekend. In de Schilderswijk in Den Haag is op straat iemand doodgeschoten. De schutter ging er vandoor. Later meldde de politie dat iemand zich op het politiebureau had gemeld. Onderzoek onderzocht wordt of die iets met de beschieting te maken heeft. Over het slachtoffer is nog niets bekend. Een vrouw uit Almere is veroordeeld tot een werkstraf voor fraude met AOW. Haar vader overleed in 2013, maar dat gaf ze nooit door aan de Sociale Verzekeringsbank. Die keerde daardoor onterecht 24.000 euro uit. De vrouw moet in porties van 200 euro alles terugbetalen. Het weer vanavond geleidelijk minder wind en minder buien. Vannacht is de graad of drie. Morgen vrijwel overal droog en zonnige periode. Het wordt 5 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De avondspits in Noord-Holland stelde tot nu toe weinig voor. Het is het laatste kwartier ietsje drukker geworden... maar nog steeds niet heel veel files die er uitspringen. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij het Rotterpolderplein 10 minuten extra. En verderop bij Uitgeest ook langzaam rijdend verkeer. De A10 tussen afrit Watergraafsmeer, knooppunt ten Nieuwe Meer richting Schiphol 10 minuten extra. En tussen Osdorp en knooppunt Amstel naar de A2 ook 10 minuten.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 Mm. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. Just wanna go home. one I'm lying to. I'm fine, baby, how are you? Well, I would say them, but I know that it's just not enough. My words were cold and flat, and you deserve more.